If I was them, I wouldn't let me. passion. love was just something you found to add to your collection. It used to seem we were number one, but now it sounds so far away. I had a dream we were running from some blazing arrows yesterday.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 Hij wil eerst de uitkomst afwachten van het onderzoek naar de olieramp vorige maand in de Golf van Mexico, zegt de medewerker van het Witte Huis. Nog steeds stromen miljoenen liters olie in zee. BP is bezig met een nieuwe poging om het lek te dichten. Het Spaanse parlement heeft met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met het bezuinigingspakket van de regering Zapatero. Het parlement keurde de maatregelen goed met 169 tegen 168 stemmen. Een van de bezuinigingen is een verlaging van de ambtenarensalarissen. De bezuinigingen moeten het financieringstekort terugdringen en een dreigend staatsbankroet voorkomen. In het noordoosten van Duitsland is de hoogste alarmfase afgekondigd vanwege de hoge waterstand van de rivier de Oder. De dijken dreigen door te breken. Het waterpeil is gestegen tot 6,20 meter. Bij de watersnood in 1997 stond het peil nog 70 centimeter hoger. Het water van de Oder stijgt nog steeds, maar volgens de autoriteiten wordt vandaag de hoogste stand bereikt en gaat het waterpeil daarna dalen. Bij de overstromingen in Polen zijn de laatste dagen zeker 15 mensen om het leven gekomen. Politieke partijen reageren verdeeld op het akkoord over de AOW... waar werkgevers en werknemers dichtbij zijn. Het CDA vindt het positief dat de FNV nu akkoord lijkt te gaan... met verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 in 2020. De PvdA noemt het overleg veelbelovend. De VVD stelt dat een akkoord wel moet leiden tot voldoende besparingen. D66 vindt dat in de plannen de AOW-leeftijd te laat omhoog gaat. Daardoor komen de kosten van de vergrijzing eenzijdig terecht bij de jongeren. De SP ziet niets in de afspraken. Het weer vanmiddag bewolkt en kans op een enkele bui. Het wordt 13 graden aan zee en 16 in het binnenland. Morgen wisselen bewolkt in het oosten enkele buien. Het wordt 15 tot 18 graden. Na morgen blijft het wisselvallig.